7 uur. Patrick Holtkamp, het NOS-journaal. Wim Deetman heeft bestuursleden van een organisatie die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk geïntimideerd om een parlementaire enquête te voorkomen. Dat meldt het radioprogramma Argos. Deetman was voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar misbruik in de kerk. Enkele maanden na de publicatie van zijn rapport hadden vier bestuursleden van de slachtofferorganisatie in gesprek met hem. Daarin zou hij hun op dwingende wijze hebben gevraagd om niet aan te sturen op een parlementaire enquête. Deetman ontkent. Premier Rutte weigert andere landen in het openbaar de les te lezen over zaken als vrije meningsuiting en persvrijheid. Bokito-gedrag gaat ons nergens brengen, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Hij reageert op de kwestie van de Turks-Nederlandse columniste Ebru Umar... die vanwege kritische tweets over president Erdogan Turkije niet uit mag. Rutte zegt dat hij zoekt naar een diplomatieke oplossing. De PvdA wil meer brede scholen. Daar nou moeten kinderen makkelijk kunnen overstappen van het ene schooltype naar het andere. Categorale scholen, zoals bijvoorbeeld aparte gymnasia... dragen volgens partijleider Samson bij aan een grote scheiding in het onderwijs. Samson is niet van plan categorale scholen te verbieden. Maar hij vindt wel dat brede scholen meer ruimte moeten krijgen. Panama gaat maatregelen nemen vanwege het schandaal rond de Panama Papers. De overheid heeft een commissie van onafhankelijk experts aangesteld. Die moet onderzoeken hoe het financiële systeem kan worden opgeschoond. De commissie, met daarin onder andere de Amerikaanse Nobelprijswinnaar en econoom Joseph Stiglitz, moet binnen een half jaar een rapport klaar hebben. Het weer overdag op veel plekken bewolkt en af en toe een bui bij 12 graden. Morgen meer zon en maximaal 15 graden.